Hallo, wie ben jij? Hallo, ik ben Eleonore Lore Walkens. En heeft jouw naam een betekenis? Ja, ehm, ik heb elk twee voornamen. Dat zijn omdat mijn ouders. Nogal um, ja, speciale en complexe mensen zijn. <laughs> dus Eleonore is eigenlijk mijn officiële naam. En dat betekent mijn God is mijn licht. En Lore ehm, is eigenlijk de naam hoe iedereen mij noemt. En ehm, ja, ik kreeg heel vaak de vraag van waarom, waarom dan niet gewoon Eleonore? Ik had het zelf ook aan mijn ouders gevraagd, gevraagd. En blijkbaar is dat omdat ze dachten dat ik als kleuter Eleonore niet kan uitspreken. Wat ik echt wel had gekund. <laughs> Ehm, ja, ja. oké. Ik, ik, heb, ik heb een troost voor jou. Ik had ook hele gekke ouders en die, die noemden mij Harmine Hieke. En overal staat Harmine Hieke. En als ik ergens kom, dan zeg ik, ik ben Harmieke. En ik snap ook niet waarom dat mijn ouders dat hebben gedaan. Dus eh, wat doe je? Ik studeer psychologie in Brussel, waar ik ook woon. Eh, op een co plek, een appartement, met vijf andere mensen. Hoe heet jouw werk? Ik heb geen werk. Ik studeer nog. En je werkt op de expo in de galerij? Ah, ah ja. Moet ik elk formeel antwoorden? Maakt niet uit gewoon jezelf. <laughs> Mijn werk heeft eigenlijk geen naam. Ik heb wel een keertje nagedacht over hoe ik het wilde noemen, maar ik heb nog niks passends gevonden waar ik echt tevreden mee was. Maar dus, het is eigenlijk een jas en eh, met op de, achtergrond, eh, op de achterkant, op de rug, ehm, een vrouw die haar borsten ontbloot. Door wie heb je je laten leiden en inspireren? Dat is eigenlijk een opdracht van de tekenles. Ja, ik wist al sowieso, als ik iets maak van een werk, is dat altijd een persoon. Meestal ook een vrouw. Dat, ja, ik vind vrouwen leuker dan mannen. En ja, uiteindelijk is dat een beetje gekomen door veel dingen op te zoeken. Kleurencombinaties, want dat was ook een oefening. Maar zo kleuren samenstellen en compositie. En zo ben ik eigenlijk ertoe geraakt. Oké. Wat wil jij nog realiseren, Lore? Mm, is het op vlak van mijn artistieke kant. Mag je zelf kiezen? Ik zou heel graag kunst willen combineren met therapie aan kinderen. Ja. Waar droom je van? Ik droom van. Ah, vind ik een moeilijke. Wat is jouw verlangen? Je, hoeft, je, moet, je mag ook gewoon niet antwoorden als je zegt van ah, ik weet het niet. Dat ehm, is goed. Mm, ja, ik heb vooral nu korte termijn verlangens. <laughs> Ik zit niet zoveel verder te denken. En wat zijn die verlangens, korte termijn? Ja, dat is een beetje schoolgerelateerd eigenlijk. Dat ik een stageplek vind, die ik leuk vind. En dat is ook dat ehm, ja, ik gewoon veel plezier heb in mhm. Brussel. Dan is dat misschien ook een goede vraag die we nu hebben, is eh, wat is jouw favoriete nummer? Hmm, mijn favoriete nummer is... Ah, maar Bedoel je het mooiste nummer of bedoel je het leukste nummer? Mag jij kiezen wat je wilt horen? Wat ik wil horen. Nu? Ja, dat kunnen we spelen, maar ook na ons interview. Dat gaan we laten horen. Maar dat vind ik een moeilijke, want ik heb heel veel muziek die ik echt heel leuk vind. Maar zo mijn, zo mijn, het nummer wat ik echt het mooiste vind, wat me echt heel hard raakt altijd, is First Love van hmm, Adele. Dat heb ik ook al gehoord. Ja, dat is leuk. Dat is een mooi nummer. Ik heb nog heel veel nummers die ik ook echt leuk vind. Zoals Scarlet's Paintings van Milky Chance. Of Breeze Blocks vind ik een heel leuke mhm. van Al J. Ehm, Catch and Release van Matt Simons. Dat is echt dat is een van de liedjes die ik opzet als ik vrolijk wil zijn. Want dat is zo'n heel zweverig mhm. zomerlied. Dus ik heb zo wat liedjes voor mhm. alle stemmingen. En ik wissel ook vaak. Want als ik een liedje te veel luister, dan ben ik aan beu En gebruik je ook liedjes als je schildert of kunst maakt? Ja. Mm en is dat bepaald? Dan zet ik mijn cd's vaak op. Ah, oké. Okay. En welke muziek had je toen je dit werkje maakte, weet je dat? Ah, ik had geluisterd naar de watermuziek, de klassieke watermuziek. Van wie? Van Opa Wappie. Oh, en heb je daar een cd van? Of een cd van hem. Oké. Ja. Mogen wij deze luisteren? Ja. Oké, mooi. Dan kunnen we die misschien ook laten spelen in de bottelarij. Als ze jouw schilderij zien, dat ze ook de watermuziek kunnen horen. Mooi. Ja, maar het meeste deel dat ik het schilderij heb gemaakt was eigenlijk met vooral gebabbel rond mij, want dat was op de tekenles en we mochten geen muziek luisteren.